Mariel Hageman met het NOS Journaal. Guido van Woerkom wordt toch niet de nieuwe nationale ombudsman. Hij heeft besloten af te zien van zijn benoeming, zo heeft hij laten weten aan Kamervoorzitter van Miltenburg. Aanleiding is de ophef over zijn vertrekregeling bij de ANWB. Van Woerkom moet weg bij de ANWB en krijgt 300.000 euro mee, zo werd vorige week duidelijk. Eerder was er al discussie over een opmerking van Van Woerkom over Marokkanen. Hij vindt dat de ombudsman boven elke twijfel verheven moet zijn. Van Woerkom schrijft dat hij niet anders kan dan concluderen dat dat nu niet het geval is. In Libië is een verdachte opgepakt van de terreuraanslag op het Amerikaanse consulaat in Benghazi in 2012. Daarbij kwamen vier Amerikanen om het leven, onder wie de ambassadeur. De verdachte is een Libiër die wordt gezien als een lokale leider van de extremistische groepering Ansar al-Sharia. Hij wordt door de Amerikanen buiten Libië vastgehouden. De Tweede Kamer is tevreden met het opstappen van de twee bestuursleden van de Nederlandse Zorgautoriteit. De twee maakten vandaag hun vertrek bekend naar aanleiding van berichten over dienstreizen die worden betaald door bedrijven die ze moeten controleren. CDA-fractievoorzitter Buma noemt het een verstandige keuze, nu er grote vragen zijn over de onafhankelijkheid van de NZA. D66-leider Pechtold benadrukt dat mensen in dit soort functies niet in verband moeten worden gebracht met belangenverstrengeling. VVD-fractievoorzitter Zijlstra heeft respect voor het besluit en vindt nu dat de feiten boven water moeten komen. In Oekraïne is een ontploffing geweest bij een pijpleiding die gas van Rusland naar Europa vervoert. Op amateurbeelden is te zien hoe metershoge vlammen uit de leiding ontsnappen. De explosie was halverwege de hoofdstad Kiev en de oostelijke stad Kharkov. Volgens de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken is de ontploffing mogelijk een terroristische actie. Het Russische energiebedrijf Gazprom zegt dat de gastoevoer naar Europa niet in gevaar is. Het weer. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Morgen van tijd tot tijd zon. Er kan ook een bui vallen. Het wordt 18 graden op de Wadden en 22 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file na een ongeluk tussen Blarikum en knooppunt Eemnes 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Amersfoort tussen Naarden en Gooimeer 2 kilometer.